NOS Nieuws van 12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In het onderzoek naar oudleider Klaas Otto van motoclub No Surrender... is een advocaat opgepakt. Openbaar Ministerie wil niet zeggen waar hij van wordt verdacht. De Amsterdamse advocaat werkte nauw samen met Otto. De oprichter van No Surrender zegt dat hij voor het advocatenkantoor mensen bezocht... die in het buitenland in de cel zaten. Klaas Otto zat sinds de zomer vast op verdenking van witwassen, afpersing en brandstichting. Vorige week kwam hij op voorwaarden vrij, maar vrijdag werd hij opnieuw opgepakt omdat hij de voorwaarden zou hebben geschonden. Aan de westkust van Libië zijn de lichamen aangespoeld van zeker 74 migranten. Dat meldt het Libische Rode Kruis. Lijken lagen vanochtend op het strand bij de stad Zawiya, 40 kilometer ten westen van de hoofdstad Tripoli. Vermoedelijk ging het mis op open zee, maar er zijn nog geen overblijfselen van een vergaan schip gevonden. Elk jaar vallen veel doden op de smokkelaarsroute op de Middellandse Zee van Libië naar Italië. Vorig jaar waren dat er ruim 4500. De politie onderzoekt of de zelfmoord van een 15-jarige jongen te maken heeft met de verspreiding van zijn naaktfoto op sociale media. De jongen uit Enschede sprong afgelopen zondag van een flat. Hoe het kan dat de foto werd gedeeld is onduidelijk. De politie zegt dat de impact van de zaak enorm is. School van de jongen spreekt van een ramp en is geschokt. Het slachtoffer wordt later deze week begraven in Turkije. Inwoners van een Chinese regio moeten een GPS-systeem in hun auto laten inbouwen... zodat de overheid ze kan volgen. Officieel gaat het om een antiterreurmaatregel... maar deskundigen denken dat de Chinese overheid het systeem wil gebruiken... om in die regio Oeigoeren beter in de gaten te houden. Oeigoeren zijn een islamitische minderheid in China. Zij voelen zich onderdrukt en gediscrimineerd... en plegen volgens de Chinese regering geregeld aanslagen. Het weer in het zuiden nog wat motregen, verder droog en wat zon.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 Ik word een keer had die grooves, ik voel dat ritme in mijn bloed. Ik voel dat pompen de nacht en als het moet, net terug. Het weekend is begon van mij, die leef ik en de shit die maak ik allemaal zo los.